Little Gisteren waren ze te horen en te zien in eh, Panama. En dan ga ik iets, eh, nu ga ik echt iets doen. Eh, nou, daar, dat weet ik niet of dat gaat slagen. Maar we gaan gewoon iets eraf pakken van het internet. En dat moet dan nu uh, zo langzamerhand een beetje zijn beslag gaan, gaan krijgen. Hoor ik wat? Ik hoor helemaal niks. Ja, ik hoor wel wat. Hier is Lief van Hadassah. dit is heel leuk. Eh, ik krijg altijd een strot eh, van hier tot Jericho als ik eh, het nummer van de Beatles hoor, The Long and Winding Road. En waarom is dat zo? dat is een beetje ook het afscheid van de Beatles geweest. Maar André en ik hadden het heel even over de Beatles. Ja, ik doe het eerst even in het Nederlands en now we do it in English. Um, Beatles, it's for all times. all times. Yeah, definitely. Definitely. the amazing thing about the Beatles, as we've just discussed, is mm-hmm. the Beatles' ability to put harmony, rhythm, everything good about a song. They seem to put it in three three and a half minutes, mm-hmm. and you and yet you can play that same song. Even though the technology back in 1960 wasn't nearly as good as today, no. I struggle to find a band that you can put on at a birthday party when you're feeling good, bad, sad, mad, mm-hmm. and it uh, it, it, somehow seems to echo with, with every part of you. Yeah. I just think the Beatles are great. I just think yeah, just uh, I mean, I think you've got to have a pretty good reason not to like the Beatles. I think maybe. Yeah, <laughs> I think I think I think it it is. Uh, I, I, uh, will do it in, in a little bit of Dutch. Uh, je kan het eigenlijk altijd uh, spelen, zegt André. En in de tijd Eh, dat ze het al opnamen voor die periode in de jaren uh, eh, 60 praat je dan eigenlijk over en jaren 70. En dat het dan eh, de tand destijds zo heeft doorstaan, dat is natuurlijk al, al iets bijzonders. En natuurlijk is het ook zo, je kan het, op elke, je kan het eigenlijk bij elke stemming zowat spelen. namelijk als je bedroefd bent, boos, maar ook gelukkig. Je kan het eigenlijk eh, kan je altijd wel iets van de Beatles eh, eh, spelen. En wat André ook zegt, van, je moet eigenlijk een hele goede reden hebben om niet van de Beatles te houden. Dat is zo'n beetje het verhaal wat, je, wat je afstak. Dat is dan in het Nederlands. how, how, how are you in Dutch? Now, nowadays. Sorry? How is your Dutch nowadays? <laughs> I think that, -huh. that just explained it. Um, I can speak, spreken I can't even say <laughs> Spreken. Spreken Nederlands. Ja. bit. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. <laughs> Goedenavond. ja. Ja. Well, well, maybe uh, Hadassah will teach you uh, some uh, some Dutch when you're over there. Yes. Um, yeah. Goed. <laughs> Alright. Eh, it's okay. Nou, dat is, lijkt me een hele mooie om dan daarmee uh, mee verder te gaan. Uh, vind je ook niet, uh, Hadassa? Ik vind het helemaal goed. <laughs> Oké, gaan we wat, wat doen. Hier is Hadassa nog een keer. Met It's Okay. da da da ba da da da da ba da da da da da it's okay no. star. Eh, er circuleert een eh, clipje op YouTube. En daarin zie ik eh, dan de liedzanger van de band, dat is Jan van Soest, met een spiegel. en daar staan dan de andere drie bandleden in. En ik weet niet wat ze daarmee willen en wat ze daarmee beogen. Maar misschien wordt het opgepikt in het land. Daarvoor, voor de mensen, was het It's OK' van Hadassah. te ehm, gast samen met André. André, dat eh, doen we in het Engels. En Hadassa nou, in het Nederlands. <laughs> Want dat... Eh, en met André hebben we al iets eh, over de Beatles. Maar bij André kom ik straks nog terug. Want ik heb nog iets van Jimi Hendrix klaarstaan. Dus, en ja, dat vindt André weer heel erg mooi. En over, dan zullen we wel even vragen hoe dat met, met zijn voorkeur voor Jimi Hendrix ook is. It's Okay was het nummer wat we daarvoor hoorden. Voordat, voordat we dus een en eh, eh, ja, min of meer werden, ehm, wakker eh, werden geschud door de harde klanken van Date with Destiny van Duncan Ido. Dus sta je, want, want jij brengt over het algemeen wat, wat rustige muziek. Mhm. Maar hoe sta jij tegen, tegen pittige nummers aan te kijken en te luisteren? vind je het niks? Vind je het... Oh, ik hou ook absoluut wel van lekker muziek? rock. Ja? Eh, nummers, absoluut. Maar je zal het niet zo 1, die zelf brengen? Nou, ik heb een paar nummers die het een beetje hebben. Mhm. Maar ehm, op een of andere Ontleent je stem er niet voor of wat dan ook? Nou, dat is volgens mij ook niet eens. Mhm. Want ik heb ook wel nummers van, eh, van Anouk en van Kelly Clarkson, die, die cover ik ook. Mhm. En van Stevie Wonder. Ehm, maar om het te schrijven is nog weer een ander verhaal. Ik hoop het wel meer te doen. En zeker met André als drummer uh, nou ja, dan kan je toch alweer meer met ritme gaan doen. En eh, een andere beat eronder zetten. Waardoor de nummers ook weer een ander, andere draai krijgen. Ja. Dus eh, dat gaat nog komen. Betrek hem er heel eventjes bij. Andre. Ehm, de the, type of music what, what does it do? what, uh, what are you in the original way for drummer? Are you a jazz drummer or more? <laughs> I think I think I what I listen most to is actually metal and rock. Metal and rock. Metal <laughs> and, rock, rock, yeah. actually. <laughs> but um, I can hear the. I can hear the. I don't think it's rhythm. I can hear the. The, the, the pulse and the feel of Adas's music, and, mm-hmm. and that's what I like. Ah. It, it's not what I traditionally played. Traditionally, mm-hmm. I've, I've played drums for about 20 years. Twenty years, and it's it's it's probably been much more um, much more um, I don't know how you'd say you know maybe Jimi Hendrix or ACDC yeah, than actually yeah. uh, folk music, but I can I really dig what Hadassah does. Mm-hmm. Has it has a lot of heart, a lot of heart. Uh, the music of Hadassah has a lot of heart, and um, and the drumming just sits under that. Mm-hmm. It, my when I drum for Odessa, I, I, I try to listen to what she's trying to do with the song mm-hmm. and then just support it. Juist. Yeah. <laughs> Eh, het is dus uh, uh, duidelijk gewoon meer het supporten en uiteindelijk de betekenis van de muziek geeft dan in dat, dat op zich gewoon doorslag om eh, de stijl eh, die André dan hanteert eh, daarop aan te passen. Dus met andere woorden, als Hadassah het heel ja, ingetogen, dan zal André niet als bijvoorbeeld bij, laten we het vergelijking met Animal van de Muppet Show gebruiken. <laughs> zo, zo zal hij niet gaan drummen dan in, dit, in dat opzicht. Kijk, en hij weet waar ik het over heb. dus, maar zijn voorkeur ligt natuurlijk, zijn voorkeur ligt duidelijk op het terrein wat van het wat steviger werk. Eh, het, eh, wat meer het eh, rocken en ook het Jimi Hendrix. Nou ja, als we het dan toch over Jimi <laughs> Hendrix hebben, <laughs> gaan, we, gaan we hem maar even erbij pakken. ja, sommige mensen zeggen eigenlijk altijd, zeggen, zeggen vaak, hij heeft het nog gewoon zelf nog eens een keer opnieuw uitgevonden.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 Ja, want Water, dat is het bedrijf wat ons twee in ieder geval nu nog bindt. Maar straks niet meer, want dan, gaat, dan ga jij emigreren. Dan is het echt over André die vertelde iets leuks eh, net eh, tijdens het nummer van, eh, van dit. dat op het moment dat jij speelt, dan is iedereen ook stil. Ja, ik heb een keer in de harbor van Sydney in een café opgetreden op vrijdagmiddag. Mhm. Waar iedereen een biertje gaat doen en het was hartstikke druk. Die avond waren er iets van acht acts, dus achter elkaar. En ik was een van de laatste. En tijdens alle andere acts werd er heel druk gepraat en heel, heel veel lawaai. En ja, verband Maar toen ik ging spelen was het dood en dood en doodstil. Mm Dus dat eh, was wel leuk. Ja, hoe, hoe, eh, gaat er dan iets... Eh, het lijkt dan alsof er iets, iets ja, eigenlijk iets gebeurt. Een soort Ja, mensen willen het horen, ja? blijkbaar. <laughs> ja. ja. Uh, Andre, uh, told us what, what you what you were telling in the song from uh, Eve Cassidy, "Wait in the Water." that's that the people will become quiet. Yeah. Uh, what do you think uh, that's the, the reason? I I've got my guesses, but I mean I I don't know <laughs> why people are um, why people are so attentive. I guess I've played music enough to know mm -hmm. music if it's entertainment, often people feel free to to laugh, to clap, to to talk, or, mm. or just to relax and, and, just listen to the music. But I guess Hadassah's, Hadassah writes from the heart, and this is this is even beside the fact yeah. that, that, I have a personal interest in Hadassah. <laughs> is she pulling a string uh, in uh, the people, the people inside? I think so. Yeah. It, uh, it's honest. Touchy. It, it's, a little bit touchy uh, when she uh, when she's playing and singing her music. It is. Yeah. And it's it's honest. Hadassah's writing what she's previously written mm. about herself and about what she sees, and it's it's straight from the heart. Mm -hmm. And and I think people can see that she's not just singing a song; she's actually just singing, you know, her. It's, it's her song. It's authentic, ja, alphabetic. Uh, yeah. Yeah, it's for for me it's a eh, it's an uh, eh, difficult word in English. Yeah. <laughs> it's uh, alphabetic. uh, Nou. uh, eh, duidelijk. Eh, het is duidelijk eh, dat het dus authentiek is. En dat dat de reden is waarom misschien mensen juist daarom zo stil zijn op het moment dat als Hadassah zingt en speelt op het, op het podium. Goed, eh, we gaan nu weer even een stukje muziek eh, draaien. Dat eh, heeft ook een andere reden. <laughs> Want ik, ik word belacht. hier in de studio zitten we net in een soort glazen huis. Dus nou, glazen huis gesproken. In december is er weer in, in het land weer van een landelijk radiostation weer het een en ander te doen. Maar eerst ga ik even iets draaien van een gast die voor Hadassa ooit is geweest. En dat is Ganna van het Riet. Zij heeft dit nummer geschreven. Home. I still want to know so many things I still want to tell you was uh, eh, Fabian de Dammers. Daarvoor Ganna van het Riet eh, met eh, Home. En dat nummer wat, wat je net hebt kunnen horen, dat was Blinded van Fabian de Dammers. Wat nou zo leuk was, dat collega Ganna van het Riet op een gegeven moment zei van ja... toen Fabiana dat op een gegeven moment ging zingen en eigenlijk uitvoeren voor ons, zeg maar, bij de groep van het conservatorium toen was het op een eh, gegeven moment ook zo eh, dat, eh, dat ja, iedereen die, die, die werd op een gegeven moment daar helemaal ja, week van, zeg maar. een beetje met een, met, een, ja, met een emotie, een traan zelfs bij de docent zelf. En daar werd ook meteen het voorbeeld gegeven, daar zou een popliedje aan moeten voldoen. dan de vraag aan jou, want jij hebt natuurlijk ook een educatie, educatieve achtergrond, maar dan meer in Australië gehad. Eh, zeggen de Aussies dat, eh, dat, het daar ook, dat er al, ook zoiets in moet zitten? Eh. moet ik dan heel ver gaan graven in jouw <laughs> educatieve... Dat een beetje. Ja. Um, nou ja, ik weet niet of die Aussies dat zeggen dat dat, dat moet bezitten. Maar dan in jouw eigen... Maar in mijn op in jouw beleving... Kijk, het is net... Nummers zijn zo breed. Je hebt hmm. nummers voor elke gelegenheid. een nummer kan ook gewoon heel superficial, heel eh, oppervlakkig zijn. En gewoon heel gezellig. En dan dat kan je weer goed draaien op het moment dat je gewoon lekker in de auto zit met het raampje open, zonnig. Eh, eh, zon op je gezicht. Daarvoor heb je nummers nodig. Je hebt nummers nodig als je je verdrietig voelt. En dan zijn het nummers die je hard kunnen raken en die aan het huilen maken. En, ja. Het is wat André eigenlijk ook al zei bij de Beatles. Hè? Dat, ja. ja eigenlijk wel. Ja. ja. Ehm, want ja, maar dat, maar dat is bij, bij iedereen ligt dat eh, natuurlijk persoonlijk. Ja, maar ik denk dat we uiteindelijk, als we naar muziek kijken, willen we allemaal geraakt worden. Ja. En natuurlijk worden we allemaal op een verschillende manier geraakt. De ene die houdt van een vette, keiharde muziek en de ander van iets heel ingetogens. Ja. Maar ik denk als iemand vanuit zijn hart schrijft, als iemand direct is, dat, dat iedereen ja, ja eh, ik, <laughs> ik, ik schuim de, de, de, de, beeldscherm alweer weg. En dan weet André, oh, hij gaat een vraag stellen. Ja, ja. Uh, André, uh, does, uh, I have also here a musician on, on here in, in the stereo. Um, and he said that it, it, it, it has to be universal. Is it? that uh, uh, music is uh, something universal for people who will get it from from the musician? Yeah, definitely. I, there's there's not a lot of difference between what people listen to in Holland mm -hmm. as opposed to what people listen to in Australia. Like a lot of the the acts and things that are popular in Australia are mm -hmm. also popular in Holland, mm -hmm. um, and also you've got uh, the the subjects uh, is it all over the world the same? Yeah, yeah, I think so, and I think also good music's good music. I, I don't think I, whether it's folk, pop, dance, metal, reggae. I don't think it's any different. Mm -hmm. I think what I did, what I have noticed, um, both with the Das's music and also previous acts, is that people like music that touches them. It it sh- if if music moves someone, mm-hmm. the music can be successful. I think, and success I mean that it can be responded to. If not, people buy the records, and people will actually um, take in what what the artist is saying. And I think that um, I think that yeah, music that's honest and music that creates a response an emotional response. All right. Yeah. It's uh, nice words uh, to uh, shut it. <laughs> Um, je zegt, uh, André zegt dus uh, dat het een, ook een beetje een, ja, een beetje een soortement van, van iets van beantwoorden is aan gevoelens van mensen. een muzikant die probeert dat, dat, probeert dat op te wekken. En dat het dan beantwoord wordt door het publiek. Door het zij aandachtig te luisteren en, en dat soort dingen in ieder geval. Dames en heren, het is, zit erop. Uh, ik dank jullie voor de komst eh, naar, eh, naar de studio hier in Zandvoort. Heb ik er nog één die ik klaarsta. die heb ik zelf al meerdere malen hier gedraaid bij, bij ZFM Zandvoort. Dat is het nummer Can We Talk van Hadassa. straks gaat dit, gaan wij gewoon vrolijk verder. Tenminste, ik ga vrolijk verder met het programma Zondag in Kennemerland. En dan nog meer van dit soort werk. Graag tot de volgende keer. Dag. what we had before we took another path, which we might better not have taken.